Father has a business, strictly secondhand. Everything from toothpicks to our baby grand. Stuff in our apartment came from Father's store. Even clothes I'm wearing, someone wore before. It's no wonder. at a thing that ain't been. Wat een lekker begin van eh, de zondagmorgen bij GoFM. Een mooie van Barbara Streisand. Second Hand Rose uit 1966. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En ik heb natuurlijk prachtige muziek voor je in de aanbieding. En ook een paar interessante onderwerpen.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 old-fashioned way that makes me love. battle ahead. Many battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Head now. paper today. Tales of war and war. wel lekker hè, zo op de zondagmorgen. Crowded House en Don't Think It's Over. Mm -hmm. En daarvoor Charles voor met The Old Fashioned Way hier bij GoFM. Best wel een beetje koude dag. We hebben natuurlijk eh, de laatste weken prachtig weer gehad. Echt warm, eh, strakke zon. Vandaag is het eh, van alles nog wat. Maar best wel een beetje aan de frisse kant. Dat merkte ik al toen ik hier naartoe kwam. Het is even niet anders. We moeten het ermee doen vandaag. Mooie muziek van Bad English. Hier in de show The Time Stood Still. straks gaan we het hebben over ja, werkzaamheden van de Hersenstichting. In het kader van de explosieve stijging van het aantal beroertes de komende 20 jaar verwacht men. Nou, wat dat inhoudt, dat hoor je zometeen hier bij GoFam in de zondagmorgen van Go.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 En zeker ook uh, prachtige muziek van One Direction. Normaal wat ruiger, maar nu toch wel echt heel mooi. Long Way Down. En Time Stood Still met English. Dat was eigenlijk helemaal niet zo slecht, dat Engels. Straks, ik zei het al, gaan we het hebben over ja, hersenbloedingen.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 Paola, dolce chimera, quando una sera mi offrì il suo sguardo. dolce Paola things there were sand and hills. moet toegeven, ik ben van een eh, bepaalde leeftijd zou je kunnen zeggen. En eh, dit was net toen ik eh, nou, best wel jong en onervaren was. En ehm, ja, dit nummer werd wel gedraaid als er flink aan de rosé werd gegaan. En joints <laughs> ja, ik ben niet helemaal onschuldig. Sorry, sorry, sorry, sorry. Maar ja, je kon dit wel lekker meezingen wegens gebrek aan tekst. Wel lekker. America, A Horse With No Name. En een mooie klassieker van Adamo Dolce Paola. Hier in de show bij GoFM. Goed, tijd voor wat Nederlandstalig. Mag ook wel eens. Hier zijn de mannen van het goede doel. Alles geprobeerd. Goedemorgen als je er net bij komt. Welkom bij GoFM en de zondagmorgen van Go. die we veel te weinig horen op de radio. Want ja, het wiebelt lekker mee, hè? Goede doel, alles geprobeerd. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Nou, hij zit er klaar voor. Hier is Herman de Bruin. Het aantal beroertes gaat explosief stijgen en dat heb ik niet bedacht, maar ik heb eh, contact met de woordvoerder van de Hersenstichting, Andreas Tauber. Andreas, welkom. Dag jullie verwachten een eh, explosieve stijging van aantal beroertes. Eh, hoe komt dat? Waardoor? Ja, wij hebben gekeken naar de cijfers van het RIVM. En wat wij daarin zien eh, is dat als wij niks doen de komende jaren aan het voorkomen of behandelen van beroertes, dat dat inderdaad eh, explosief gaat stijgen. En als je dan kijkt naar het percentage, dan is het 54% eh, stijging ten mhm. opzichte van 2014, 2015. Eh, en wat is de oorzaak daarvan? ja, misschien ouderdom? Mensen worden Zeker. ouder? Ja, ja, aan de ene kant is het eh, inderdaad ouderdom, eh, maar aan de andere kant is het ook omdat er steeds minder mensen gelukkig maar overlijden aan uh, beroertes. Mhm. Maar dat betekent wel dat mensen dus echt met de gevolgen van een beroerte moeten, moeten leven. Als hersenstichting zei u, daar moeten we wat aan gaan doen. Wat kun je eraan doen? Nou, het tweeledig is er eigenlijk. Aan de ene kant kunnen we natuurlijk onderzoek blijven financieren, wat wij eigenlijk al jaren doen, om te kijken hoe we, de, hoe we ja, bloedingen en, en beroerte zo goed mogelijk kunnen behandelen. Dus heel snel reageren, behandelen, kijken wat voor medicijnen we kunnen geven om die schade in de hersenen maar zo klein mogelijk eh, te houden. Aan de andere kant kan je zelf uiteraard wat doen. Of je omgeving, als je iemand ziet dat je denkt van nou, dit gaat niet helemaal goed. Er kan er iets in de hersenen gebeurd zijn. Direct 112 bellen. Mm een van de manieren om te kijken eh, of iemand een beroerte heeft. Om op te checken of iemand een beroerte heeft. Dat is eigenlijk een beetje de, ja, wij noemen dat de, de mondspraakarm uh, beroertealarm. Dus dan kijk je eerst of iemand zijn of haar mond hangt. Als dat het geval is, dan, dan denk je altijd, nou, het kan zijn dat er iets eh, gaande is. Ook als iemand wat warrig praat, hè, als hij normaal altijd eh, goed praat en eh, je vraagt hem nu wat te zeggen en dat komt er niet goed uit of hij weet niet meer helemaal wat gaande is, dan kan dat ook een teken zijn. Mhm. Eh, en aan de andere kant kan je ook kijken als iemand zijn armen naar voren ehm, strekt, als er dan eh, de een naar beneden zakt zonder dat hij door heeft, eh, kan dat ook een teken zijn van, van een beroerte. Ja, dus Dat, dat is heel belangrijk, heel snel reageren. En aan de andere kant kan je zelf natuurlijk ook ja, de kans op een beroerte heel erg verkleinen door gewoon heel gezond te leven. Ja, dat is altijd zo. Meer bewegen, denk ik dan. minder vet eten, want het heeft ook met de aders te maken. Exact, ja. Uiteindelijk gaat het echt om de, om de eh, aderverkalking een beetje. Hè? Dus een ophoping in de aderen. Mhm. Eh, wat zich uitmondt in een, in een prop bijvoorbeeld in je hersenen. Het kan ook zijn dat je bloedwand dunner wordt. Eh, waardoor er een bloeding dus echt komt, waardoor de bloed in je hersenen komt en de rest van de eh, hersenen verdrukt. Mm. Nou ja, je gaf net al aan, meer bewegen, minder vet eten is een goede. Maar ook wat heel vaak mensen wel vergeten is slaap, heel belangrijk. Dus eh, goed slapen. slaap is eigenlijk een soort schoonmaakmechanisme van je brein. Dus mhm. die zorgt ervoor als je slaapt dat alles, de schadelijke stoffen er weer uitgaan. Maar ja, ook eh, eh, nou ja, het liefst niet roken uiteraard. Ik denk dat we dat ook allemaal wel, uh, wel ja, begrijpen. Als je gezond wil leven moet je dat sowieso niet doen, denk ik. Nee, exact. Moeten we angstig zijn of zeg je we moeten gewoon proberen zo goed mogelijk door te leven en ons niet al te druk ommaken? We moeten nooit helemaal angstig zijn. We moeten er alleen wel naar kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kans daarop zo klein mogelijk wordt. En stel je voor dat je het krijgt, hoe kunnen we het zo goed mogelijk behandelen? En daar zijn wij uiteraard voor. Ja. Uh, om, eh, om onderzoek daarvoor te blijven financieren. En 112 bellen kan altijd, niet als het niet nodig is, maar als u denkt dat het nodig is en ze komen uiteindelijk toch voor niks, is dat ook niet erg hè? Nee, je kan het beter eh, maar eh, net iets vaker doen. Ik wil niet mensen oproepen om, de, om, dat, om 112 te bellen. Maar als je echt twijfelt en als je denkt van nou dit gaat niet goed, gewoon meteen bellen. Want hoe sneller je erbij bent, hoe beter het te behandelen is. Dat is in ieder geval een heel goed advies. En dat eh, de adviezen en de dingen die je genoemd hebt met nog meer waarschijnlijk staan ook allemaal op de website bij jullie als de Hersenstichting zijnde? Ja, die kan je allemaal vinden op www.hersenstichting.nl. Ja, ik dank je wel voor het gesprek. Andrea Storber, woordvoerder van de Hersenstichting over de explosieve stijging van het aantal beroertes. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. bij Met eh, Anastasia, Heavy on My Heart en Eric Clapton en Laila. De live uitvoering. Omdat we je niet willen vermoeien met eh, de rockversie. Want dan zit je rechtop in <laughs> je bed als je net wakker bent. Of je zit stijf op je stoel als je aan het ontbijt of brunchen bent. Want dat zou ook nog kunnen dat je begonnen bent aan de zondagmorgen brunch. Wij zitten hier gewoon gezellig aan de koffie met z'n allen. Dus eh, hier bij GoFam in de studio is het wel helemaal oké. En we hebben natuurlijk de mooiste muziek bij Go. Onder andere een mooie meezinger van de Animals. The House of the Rising Sun. Goedemorgen. Oh. Mooie zo'n oude klassieker van de Creedence Clearwater Revival. Hier bij Govin. Ja, zo tegen 11 uur, want het schiet alweer lekker op. Ja, zometeen deals, mededelingen. En daarna ben ik weer terug met tweede uur. Gaan we het tempo een klein beetje meer opkrikken. Dus eh, we zijn dan wat meer wakker. Dus blijf bij me. Hè. Uh, tot besluit van dit uur een hele mooie van Niels De Lange World of Hurt. En daarna nog wat Bossa Nova deuntjes. Je hoort het allemaal wel. Ik ben over een paar minuten bij je terug. Ik ga lekker koffie pakken. En eh, blijf jij gewoon lekker luisteren. En doen wat je aan het doen bent. Dus tot zo.